KPN wil dit jaar, ondanks de hogere winst, meer bezuinigen. Dit jaar verdwijnen nog zo'n 1250 banen. Boeren die hun koeien al nou vroeg in de wei zetten krijgen een bonus van 750 euro. De zogenoemde weidegang in april is volgens staatssecretaris Van Dam niet alleen goed voor de koeien, maar ook voor de vogels. Van Dam krijgt van Europa 30 miljoen euro voor de maatregelen. Hij gebruikt het geld verder om de melkveehouderij duurzamer te krijgen en de marktpositie van de varkenssector te verbeteren. Daar gaat het al jaren slecht mee. Vorig schooljaar waren er iets minder leerplichtige kinderen die niet naar school gingen. Staatssecretaris Dekker meldt in de Tweede Kamer dat het aantal thuiszitters is gedaald tot iets onder de 10.000. Dat waren er zo'n 700 minder dan het jaar ervoor. Van de thuiszitters stond 40% wel ingeschreven op een school, maar ging langer dan een maand niet. Dekker had gehoopt dat die laatste groep kleiner zou zijn. De staatssecretaris wil dat kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen meer mogelijkheden krijgen om een deel van het onderwijs buiten de school te volgen. René Paas is heel blij en heel erg vereerd dat hij wordt voorgedragen als commissaris van de Koning in Groningen. CDA Paas moet Max van den Berg opvolgen die een commissie gaat leiden die kandidaatkamerleden voor de PvdA gaat opleiden. Paas is geen onbekende in Groningen. Hij zat in de jaren 90 in de gemeenteraad en was later wethouder. En nu is Paas voorzitter van Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten. Minister Plasterk moet Paas voordragen aan de Koning. Dat is weer nog van het noorden uit felle buien met kans op onweer en hagel. Aan zee veel wind met kans op zware windstoten en het wordt een graad of 6.